Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Ik zit hier op dit moment gezellig met uh, Jurjen Koopmans in eh, Café Libertaria. Hallo Jurjen. Goedenavond, eh, Johan. Hoe maakt het? Ja, hartstikke prima hier. Ik hoorde van eh, allemaal dramatische verhalen uit Friesland, hè, waar jij zit. Dat het allemaal eh, ijs was en, en uh, ja, niks reed meer. En het was één groot drama. Maar hoe heb jij het als Fries ervaren? Nou, ik, ik denk een glijbaan geeft een beetje uitdaging aan het leven. Hè? Ik ben eh, de hele week eh, ben ik, eh, ook, ook uit de deur. Ik door, met, met de auto door Leeuwarden. Ik heb op parkeerterreinen gestaan. De parkeermeters die waren lekker dichtgevroren, dus die konden geen geld in doen, want niks deed het. Dus het was ook nog heerlijk <laughs> gratis parkeren. <laughs> maar ja, mag het wel vaker vriezen dus uh, in Friesland? Wat, wat mij betreft wordt Friesland één grote glijbaan. Is goed voor het toerisme. Eh, en ook weer naar Elfstedentocht, hè? Absoluut, ja. Ja, ja, ja, ja. En natuurlijk niet te vergeten, hè, je kunt even van de lekkere Berenburg en Glühwein en eh, ja. <laughs> ja, kom vooral langs. Hè. Het is hier één groot feest zolang het winter is. Ja, even kijken. Als het goed is, hebben we vandaag ook nog eh, een column van Henk, uiteraard. En ja, mijn naam is John Jongepier. En voor de luisteraars die via Revolution eh, luisteren, Revolution FM, die horen al eigenlijk alleen maar ons eh, lullen. En misschien de column van Henk. We hebben namelijk ook een Amerikaan in de uitzending. En, eh, en, waarom heb ik die Amerikaan in de uitzending? Nou, die gaat ons het een en ander vertellen over wat er in Oregon aan de hand is. Want dat, eh, misschien heb je dat vernomen op nieuws. Daar eh, heeft een militiegroep eh, heeft daar een boswachtershut <laughs> bezet gehouden. Een soort Occupy boswachtershut. Dus mhm. wat dat allemaal inhoudt, dat gaat hij allemaal zo meteen vertellen. Ja, behalve dan als je naar Revolution FM luistert, dan hoor je dat allemaal niet. Mhm. Goed, ja. En heel misschien, heel misschien een kleine kans dat we ook nog Robert Valentine erbij krijgen. Nou ja, als dat zo is, dan, uh, dan hoort hij hem ook zometeen. Ja, Goed, eh, dan gaan we naar ons vaste item. Goud, zilver en de bitcoins. En de marijuana-index en de staatsschuldmeter. Nou, laten we gewoon met de marijuana-index eh, beginnen. Die staat op dit moment op uh, eh, 222,18. Hij is iets gezakt, zie ik. Ja, het, goud en zilver. Nou, laten we even beginnen met het goud en de olie. Olie is toch momenteel lekker interessant, want het is heerlijk goedkoop. Ja. Vandaag, deze uitzending is op vrijdag opgenomen is het ook weer 1,13% af. Dus zit het op 32,9 dollar. Waren de accijnsen nu per 1 januari niet net verhoogd, dan had je nog een lagere prijs eh, kunnen merken. Mhm. Maar ja, helaas. Eh, we betalen nu 7 cent meer voor een kubieke meter gas. En ook de benzineaccijnsen zijn omhoog gegaan. Mhm. Goud zit op 11,04. Is gestegen, ja, dat zit, eh, zit weer boven de 1100, hè? maar nog niet boven de 1200. Dus ah, okay. er eh, dus zit nog aardig wat groei, eh, in. En ja, dan vraag je altijd om het zilver. Ja, zo konden dus even de bitcoins. De bitcoins die zijn ook gestegen. Die stonden het hele weekje zo'n beetje op rond de 400. En in één keer, wow, ging ze omhoog naar 417 eurotjes. En daar staat het nu. En we hebben zometeen nog een heel leuk eh, bitcoin bericht. Dus eh, dat komt er ook nog aan eh, zometeen. Ja. Je bent inmiddels bij het zilver beland? Ja, nou, zilver zit nog een mooi lijntje naar beneden. Ik heb een zilvergrafiek erin. Dat, ja, dat gaat uh, spelsnel naar beneden. Die zit nu op 13,925. De staatsschuldmeter. Die staat op 477,6 miljard in het rood. Ja, de vraag is natuurlijk waarom staat hij zo in het rood? Nou ja, dan komen we meteen bij onze eerste berichten. Die gaan allemaal over ambtenaren. Nou ja, een van de grootste kostenposten is natuurlijk de ambtenaar zelf. Die krijgt eh, ook dit jaar eh, meer salaris. Maar dat krijgen we allemaal, hè? Mhm. Tenminste, worden allemaal ietsje minder beroofd eh, via de loonbelasting. Maar via de BTW worden we nog steeds genaaid. Mm We kunnen gelukkig nog steeds uitwerken naar Duitsland of België voor de, voor de boodschappen. Ja, en vrees de lokale belastingen, maar daar ook zometeen meer over. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eh, het loon van eh, de gemiddelde ambtenaar die gaat eh, met de 2,3% omhoog, behalve als je natuurlijk bij de EU werkt, dan word je extra gematst. Eh, want dan eh, stijgt je salaris maar liefst 2,4 eh, En dat komt vanwege een ingewikkelde rekensom die ze erop los hebben gelaten. Die Keynesianen, die zijn er heel goed in, rekensommetjes. Dus die hebben zichzelf rijker gerekend dan de rest. Als je de details wil weten, de link die zit, ja, die zit op de website. Je kunt dit allemaal nalezen hoe ze dat rekensommetje hebben gedaan. Wat voor excuses ze hebben gebruikt. Ja, ik weet niet wat, jij daarover te zeggen hebt, Jurien. Nou, ik lees net, hè, ik was nog eventjes op zoek naar wat ambtenarenberichtjes. En een aantal klanten eh, die melden dat ambtenaren tijdens diensttijd naar de massages... Op... Ja, klopt. Zullen we die meteen maar doen? Eh? Kun, jij het even, even toelichten? Want ik, eh, ja, ze willen weten of er een happy ending is. Daar komt het om neer. Een happy ending. Je weet wat een happy ending is, hè? Nee, nee, daar zit ik niet zo in. Eh, ik, ik, kom, ik kom uit het hoge noorden. Dat... Nou, bij, het, bij, de, bij masseren dan heb je natuurlijk zo'n Aziatische dame die dan over je heen loopt en zo. En dan vraagt ze happy ending en dan, uh, ja, dan gaat ze bepaalde gevoelige plekjes ook nog masseren. En eh, dan kan je een beetje massel, dan krijg je een waterval cadeau. Maar goed, dat, eh, moet je dat is een beetje seksueel, eh, zeg maar. Oh, misschien is het dat. Er zullen vast wel priesters zijn die er wel verstand van hebben. <laughs> maar eh, die, dat, die, die komen vaker dan mij op de beurt. Ah, oké. ja, ja, ja, Nou, het heeft te maken met, ehm, met prostitutie. Veel, tenminste veel. Er zijn bedrijven die dan prostitutie aanbieden onder een mom van massage. En dat willen ze dan tegengaan. Uh, ja, dit komt ook een beetje omdat ze natuurlijk allemaal hele strenge regels rondom prostitutie hebben ingevoerd. Waardoor eh, veel aanbieders van prostitutie het allemaal via eh, andere wegen gaan proberen te doen. En een van die wegen is dan de massagesalon. En dan is het, het codewoord is gewoon happy ending. Maar gaat, gaat, gaat die, dan vraag ik me wel af, wanneer grijpt de ambtenaar in? Komt eh, hij happy ending? En, <laughs> dat zou je zeggen natuurlijk, maar dat mag hij dus niet doen. Ja, of, of dat zo is, dat weten we dan niet. Hij, hij, moet toch het strafbaar feit vaststellen? Nou, als het aanbod eh, tot een happy ending er is, dat is dan van hem een signaal van oh... Maar hij heeft hij het bewijs nog niet. Misschien bedoelt hij die mevrouw weet, weet misschien net zoals mij niet wat een happy ending is. En eh, dan bedoelt ze er heel iets anders mee. Dus hij, hij, hij moet dat vaststellen, toch, op de een of andere manier. Ik, ik, vraag me af, hoe werkt dat? Hoe, hoe, leg je nu <laughs> ja, bewijstechnisch vast dat er sprake is van prostitutie? Ja, dat zou eigenlijk de gemeente, Amsterdam, eh, sorry, de gemeente Amsterdam even moeten vragen, want daar eh, gebeurt dit allemaal. Eh, ja, misschien dat we Robert Valentijn zo meteen nog hebben, dan kan hij het helemaal uitleggen. Misschien is hij een van die gelukkige ambtenaren die zich mag laten masseren. En anders ben je boa, om eens in de uitzending, toch? ja, ja. ja, ja. <laughs> Ja, het, het, zal vast te maken hebben met dat dat aanbod gedaan is, waar hij dan niet op mag eh, ingaan. Dat is voor hun waarschijnlijk al genoeg reden om te zeggen, oh, oké, dus jij eh, biedt prostitutie aan, ja. Maar goed, de rest moeten ze dan maar uitvechten bij de rechter. Er zijn een aantal eh, ambtenaren, die zijn de gelukkigen, die mogen zich tijdens de werktijd laten masseren. Ja, maar goed, of het nog niet erg genoeg is, hebben ambtenaren ook nog steeds meer macht blijkt in, eh, volgens de rekenkamer. Want die hebben uitgerekend dat in eh, Den Haag steeds meer ambtenaren een dubbele pet blijken te hebben. Ze zitten dan, eh, ze zijn, dan de, de ene tijd zijn ze gewoon ambtenaren bij het stadhuis. Het IJspaleis zoals dat heet. En de andere dag zijn ze bestuurder bij een ehm, vastgoedbedrijf, zoals Vroondaal, uh, eh, Stichting Werkbij of de Wijkontwikkelingsmaatschappij eh, Zuidwest. En dat moet allemaal niet kunnen, vindt de rekenkamer. Eh, er zijn als gevolg van deze klacht zijn er al vier ambtenaren de laan uit. Tenminste, die hebben hun bestuursfunctie moeten opzeggen. Maar er blijken er nog zo'n twintig rond te lopen hoor. Oké. Ja. Wat schuift het? Ja, vast een hele hoop. <laughs> Daar gaat het om natuurlijk, hè? Mhm. Ja. Ja, en, eh, we hebben gezien bij eh, ja, de man waar we het vorige week over hebben gehad. Eh, Luc Hermans, dat al die bijbaantjes niet altijd zo goed zijn voor het bedrijf waar ze bestuursvoorzitter zijn. Nee, nee, het kan ook te veel worden. Ja, wat heb jij hierover te zeggen, Jurjen? Nou, neem vooral veel bijbaantjes en uh, ja, wees niet te veel ambtenaar. Ja, eigenlijk moeten ze gewoon een baantje bij de stadhuis opzeggen dan. Nou, eigenlijk zou het paadje bij het stadhuis uh, moeten zijn, toch? Je wilt toch graag besturen? Nou, het is toch puur idealisme? Je, je, je bent ambtenaar, je stemt al het B van de A. Dan doe je dat voor de samenleving. Mhm. Ja, dat... jij niet, niet dat bestuursfuncties, dat het juist iets is voor de participatiewet? Dus dat je in ruil voor een uitkering, dat je dan een bestuursfunctie zou moeten krijgen. Ja, feitelijk hebben ze dat hoor. Ja, die ambtenaren die leven allemaal op kosten van de staat. En eh, ja, dit, dit, doen ze gewoon uit, uit, uit, de liefde voor de samenleving. <laughs> ja. <laughs> maar nee, maar kijk, waar het gevaar schuilt natuurlijk, dat er dan eh, extra veel subsidie dan eh, naar zo'n stichting gaat, hè? Ja, goed, dat is corruptie, maar dan, dan gaan we, doen we een salaris, dan gaan we daar gewoon vanuit. En we gaan er gewoon vanuit dat ambtenaren corruptie plegen. En als we daar dan rekening mee houden, dan kunnen de salaris flink omlaag. Ja, ik weet niet of ze deze motie aannemen. <laughs> nee, goed joh, ja, ik weet niet of we hier nog verder iets aan toe te voegen hebben. Ik, ik hoop dat, in ieder geval, eh, ja, dat er een striktere scheiding komt tussen ambtenaren en de rest van de wereld. <laughs> Maar er is eh, iemand heel hard op weg, op weg. We hebben een actievoerder hier. Oh, en die, eh, die, die, hebben we al een keer eerder in de uitzending gehad. En ik, ik eh, drink er nog even een biertje op. Het gaat hier om de, de, de Dorse Wobber. Ja. Ga je hem uitnodigen? In de uitzending? Ja, eigenlijk moeten we... We hebben het vorige keer ook geprobeerd eigenlijk. Maar we hebben toen eh, verder geen gehoor gekregen. Oké. Maar, heeft Dordrecht al een LP? Nee, die heeft nog geen LP. Nou jongens. Ja, misschien is deze man... Eh, <laughs> hij is er boos genoeg voor, laten we het zo zeggen. Het gaat hier om een, uh, pandjeseigenaar. Iemand die woningen verhuurde. En de beste man, we hebben er een keer eerder over gehad in de uitzending. En toen herinner ik me nog dat hij een moeilijke achternaam heeft. Zijn voornaam is Mustafa, zijn achternaam is Karasahin. Ja, Mustafa Karasahin. Mm die is boos. En hij is eh, terecht boos, want eh, door alle strenge huurregels ja, heeft hij afstand moeten doen van een aantal van zijn huurpanden. Hij had er 39 en nu heeft hij er geen één. En ja, die man is toen eh, in de pen geklommen en heeft allerlei bezwaarschriften en verzoeken tot de wet openbaarheid bestuur eh, naar het stadsbestuur van Dordrecht gestuurd. Inmiddels heeft hij er al meer dan duizend gestuurd. Maar hij is van plan voorlopig nog door te gaan. Hij wil het getal van 3,9 miljoen bereiken. 100.000 verzoeken voor ieder pand wat hij kwijtgeraakt is. Ja. Dat is zijn streven. Nou, dan, dan, eh, dan heb je goede nee, eh, hoor, nieuwjaarsvoornemens hoor. Respect, respect voor die man. <laughs> maar de gemeente Dordrecht die wordt behoorlijk gek van deze man. Ze zijn behoorlijk zat en eh, zijn aan de rechter gestapt. En ja, ze hebben de beste man al gegijzeld. Dat wil zeggen dat hij in de cel gezeten heeft omdat hij zijn quotum, eh, zijn op, door de rechter opgelegde quotum overschreden heeft. En het gevolg van zijn eh, overnachting in de cel heeft er eigenlijk alleen maar toe geleid dat de man nog bozer is en nog meer vastberaden is om eh, de gemeente Dordrecht te ja, bedelven onder zijn verzoeken. Het kost trouwens de gemeente Dordrecht ongeveer een miljoen eurotjes om al die verzoeken in te willigen. Want dat moeten ze doen, hè, officieel ja, ja, ja. <laughs> Ah, dat is wel mooi. Ja. Als iemand als alle, alle panden afpakt, dan zul je boeten. Ja, ja. Maar goed, het moet wel weer door belastingbetalers worden opgebracht. Dat is dan de keerzijde. Nou, anders is het geld wel ergens anders naar, aan opgegaan, hè? Nou, dat weet ik niet. Eh, dat weet ik niet. Ze kunnen ook minder belasting heffen. Eh, misschien komen ze niet zo snel op het idee. Ja, nee, maar dat is het hele probleem. Ik ze hebben gewoon een budget als dat uh, eh, budget niet op is, dan gaan ze gewoon uh, zinloze dingen doen of zet ergens een kunstvoorwerp eh, neer. En dan kan ook zeggen van ja, misschien doordat die man zoveel bezoeken heeft gestuurd, hebben die minder lelijke ijzeren voorwerpen op de rotondes gekregen. Dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Mhm. In ieder geval, Dordrecht die is <laughs> de man behoorlijk zat. Maar ja, wat wil je? Eerst rijdt er iemand weg met allemaal regelgeving. En dan, ja, loop je vervolgens te klagen dat je dan eh, slachtoffer bent van je eigen regelgeving. Hm? Ja, daar komt het op neer. Ze hebben zelf die regels. Eh, ze zijn gewoon boos dat er iemand gebruik van maakt. Ja. Nee, goed, dan gaan we naar het eh, volgende bericht. Ja, ik heb hier eh, eigenlijk ook eh, goed nieuws. En dit gaat over de bitcoin. Ik had het al aangekondigd. Maar het is, eh, ja, hier, hier is het goede nieuws, jongens. trek de fles champagne open, want de eerste aandelentransactie op de beurs is een feit. Het gaat over een bitcoin aandelentransactie op de technologiebeurs Nasdaq. Nasdaq heeft al miljoenen gespendeerd aan het onderzoeken hoe ze gebruik kunnen maken van de bitcoin om transacties wat vlotter te laten verlopen. En het is ze gelukt hoor. Eh, na dit eh, lange onderzoek zijn ze tot de conclusie eh, gekomen dat de bitcoin inderdaad een toegevoegde waarde heeft voor deze beurs. Voorheen duurde een transactie om het helemaal af te ronden. Het hele proces dat kostte totaal, in zijn totaliteit kostte dat drie dagen. Met bitcoin duurt het hooguit 10 minuten. Ja. Dus ze vinden dat ja, de bitcoin een enorme toegevoegde waarde heeft voor deze technologiebeurs. En eh, ja, ze zijn niet de enige trouwens. Hè. Ook de New York eh, Stock Exchange is ook geïnteresseerd. Ze zijn ook al aan het onderzoeken wat, ze, wat de bitcoin voor hun eh, voor toegevoegde waarde heeft. ze doen al een indexering in bitcoins. ja, een valuta-indexering doen ze al in bitcoins. Maar ze willen nog verder uitbreiden. Ze investeren trouwens ook in bitcoin bedrijven. Waarschijnlijk zullen ze in de toekomst ook overstappen op de bitcoin. Ja, ik weet niet wat jij erover te zeggen hebt, Jurien. Eh. Nee, ik, ik, ik, speculeer er niet over welke valuta dat wordt. Maar het is wel mooi dat er een, valuta, een soort valuta is die niet in handen is van een centrale bank of overheid. Goed, en dan gaan we naar eh, nog meer eh, positief nieuws. En dit komt uit Amsterdam. Maar ja, we hebben steeds meer positieve nieuws, positieve berichten uit Amsterdam. Vorige week hadden we al de, de anarchie op de Jan Evertse straat. En nu ja, nog meer hier in Amsterdam. De winkels mogen namelijk 24 uur per dag open. Ja. Het gaat voorlopig nog om eh, winkels in het centrum van Amsterdam, met uitzondering van de Wallen. Die mogen, als ze willen, 24 uur per dag open. Ja, mogen eigenlijk zelf bepalen wanneer ze open zijn. Nou, hartstikke mooi. Ja, ja. ja, eh, Dat eh, houdt de centrum op de stille tijden leefbaar. En dat is, eh, ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Eh, ook, eh, ook met het oog op, op criminaliteit. Je mhm. hebt nu van die stille uurtjes, dan is er niks open. Nou, en dan is er ook niemand op straat. Dat is gewoon eng. Mhm. En als er altijd wat open is, nou ja, dat is gewoon geweldig. Ja, het gaat om een, een proef trouwens voor twee jaar. Dan zullen we dan even kijken, daarna gaan evalueren van, nou jongens, mhm. is het wat of is het niks? Ja. Waar, waar twijfelen ze nog over? dat weet ik niet. Dus ze hebben altijd wel bezwaar, denk ik. Hè. Kunnen, ik vind het natuurlijk nooit leuk om mensen meer vrijheid te geven. Ze hebben altijd weer van de zeurambtenaren die dan weer eh, eh, vinden, ja, nee, dat moet niet kunnen. Of eh, ja, ze vinden altijd wel wat. Mhm. Ja, ik snap het. Ja, <laughs> je weet hoe ze zijn. Goed, ehm, maar we hebben ook negatief nieuws. Nou ja, negatief. Voor mij in ieder geval. Ik woon in Amersfoort en daar stijgt de OZB het meeste. Van allemaal. Oh. Ah. Het gaat niet zomaar om een eh, bedrag. Het gaat om 10,7 procent. Ja. Het komt een beetje omdat de eh, Amersfoort failliet is. Ik heb er zelf niks van gemerkt, want ze smijten nog steeds mijn geld. Het gaat om eh, de, de 36 grootste gemeenten waar ze het hebben gemeten. Dus er kunnen misschien nog hele kleine gemeentes zijn waar het nog erger is. Mhm. Maar in ieder geval van alle grote gemeentes is dit de hoogste stijging. Ja, zoals ik net al zei, ik bedoel, eh, ze pleuren nog steeds de hele stad vol met allemaal kunstvoorwerpen. En uh, nou ja, al moet ik zeggen dat de laatste tijd inderdaad al eh, minder is. Maar ze hebben hier vlak bij mij in de buurt een of ander afzichtelijk bouwwerk op een rotonde gepleurd. <laughs> ja, en, niemand zit daarop te wachten. Mm Dan aan een voorbijganger vraagt die daar zijn hond aan het uitlaten is. Van ja, wat is het eigenlijk? Ja, je weet het niet. Ja, het is kunst. Nee, dat is geen kunst. Dat is geen kunst. Ja. Maar er zijn ook eh, positieve dingen te melden in dit bericht. Eh, er is namelijk ook, eh, hier, namelijk ook hier en daar een daling. Notabene in linkse gemeentes. Daar daalt de afvalstoffenheffing in sommige gevallen, zoals Nijmegen, maar liefst met 27,4 Hoe is het mogelijk? Geen idee. Ja, linkse mensen die dan een heffing laten dalen, dat, dat <laughs> daar kijk ik van op. <laughs> Nou goed, we zullen het eh, berichtje eh, even op de website eh, posten. Dan kunt u zelf ook even nalezen. Dan hebben we nog meer nieuws, nog meer onderzoekjes. In dit geval gaat het over de wiet. De helft van de Nederlanders wil gereguleerde cannabis teelt. Nou, niet de helft van de Nederlanders. De helft van de mensen die deelgenomen hebben aan een onderzoek van uh, Motivaction. Dat is een onderzoeksbureau, die hebben een opdracht van de Groningse hoogleraar Jan Brouwer eh, hebben ze eh, ja, een onderzoek gedaan. Er hebben duizend mensen aan meegedaan. En de helft daarvan, ongeveer 500, die vonden van nou, het mag best wel legaal, maar dan wel gereguleerd. Oké. Ja, er waren echter nog steeds 37% van, van de mensen die vonden dat het, de cannabis teelt nog steeds, eh, die, die, moet verboden worden. En uh, 13% had geen enkele mening daarover. Nou moeten ja, dat, de vraagstelling die daar... Ik, ik, las het artikel, je kunt het nalezen op de website, maar ik, ik zou mezelf ook niet helemaal in kunnen vinden hoor. Nee, hier staat vraagstelling op eh, de site die je hebt aangehaald, nu.nl. Nu de verkoop wordt gedoogd, moet ook de teelt van cannabis worden gedoogd. Ja, ik zeg, legaliseer het gewoon joh. Dat zou je inderdaad. Maar ja, gedogen, gedoogd. Inderdaad, het is, het is nog niet legaal. Hè? Het is altijd een beetje dubbel. Het, het woord gedoog alleen al. Ja. Nee, eigenlijk foei, maar nou ja, ik kijk door de vingers. Ja, ja, Je, je, hebt altijd, je, je, zie, je ziet eigenlijk al op de achtergrond zo'n agent met zijn hoofd nee schudden. En ik denk, weg, die agent is helemaal niet nodig. Nee, precies. Het is, de reguliere vind ik eigenlijk ook... Eh, we, hebben vroeger al de medewiet gehad. En nou, ik weet niet of je die wel eens gerookt hebt. jij, jij hebt hem helemaal nooit gebloot, geloof ik, hè? <laughs> Ja, nee, dat klopt. <laughs> Oké. Ja, ik, eh, ik te veel. Maar ehm, ja, de medewiet, dat, ik heb die medewiet nooit geprobeerd. Maar ik heb wel eens van mensen gehoord die medewiet gerookt hadden. En die hadden zoiets van, ah nee, dat is niet te pruimen. Die gaan dan gewoon liever naar de koffieshop toe, weet je wel. Mhm. Want die weten wel wat, goede, wat goed spul is. Maar eh, ja, ik heb zoiets van, waarom wordt er überhaupt zo moeilijk over gedaan? Ik bedoel, eh, alcohol is nog erger voor je dan... tenminste, vooral gedistilleerde drank is nog gewoon nog erger voor je dan, dan softdrugs, weet je wel. Mhm. Ja ja, legaliseren gewoon de hele shit, weet je wel. Dus je ziet ook in, in Colorado dat het helemaal geen probleem oplevert. Ja. Ja. Dus dat eh, is ook nog eens goed voor de economie, levert nog eens extra banen op, echte banen. Mhm. Dus ja, ik, ik, snap het ook niet hoor, dat er allemaal zo moeilijk over gedaan moet worden. Ik, ik, denk ook de meeste mensen die er moeilijk over doen, die hebben volgens mij ook nog nooit gebloot, weet je wel? <laughs> Ja, toch? Ja. <laughs> Goed, ja. Nou ja, en daarnaast, ik bedoel, als je iets verbiedt, joh, dan geef je gewoon een hele markt cadeau aan criminelen. Dat, dat is ook nog eens, hè? Ja. criminelen handelen nooit in dingen die legaal zijn, altijd in alles wat verboden is. Dus hoe meer je verbiedt, hoe meer je markt geeft aan, aan een crimineel. Ja, en daar sluit je dan zo meer dan een deal mee, hè, dat je die even een paar miljoen weg Uh, nou, een beetje witwassen, ja. <laughs> ik vraag me wel eens af, kijk, als jij een crimineel zou zijn, ik bedoel, wie, welke partij zou je steunen? Uh, eh, VVD? Ja, nou in ieder geval een partij die het verbiedt. Je gaat, geen, je gaat niet zeggen van, hé, eh, hey, die libertarische partij, die willen drugs eh, legaliseren. Oh nee, die, die, die partij moet juist gedemoniseerd worden. <laughs> ja, toch? Ja. Dat is bad business voor je. Ik bedoel, een drugscrimineel die wil echt niet dat zijn markt legaal is. weet je waarom? Want A, ah, kijk, ze betalen dan geen belasting nu. Tenminste, nu betalen ze geen belasting. En eh, met de VVD kan je nog wel eens een witwasdeal doen. Mhm. <laughs> Als dat gelegaliseerd is, heb je natuurlijk ook eh, te maken met de waardewet en allerlei eh, dingen, weet je wel. Mhm. En met een CAO en zo. Maar dat vinden ze dus ook niet leuk. ja. Ja. Maar aan de andere kant kan ik het ook niet helpen dat ik eh, zo'n drugsbaron eh, eigenlijk wel begrijp natuurlijk. Hè? Dat je, je wil geen belasting betalen en je hebt geen zin om aan al die regels te voldoen. Eigenlijk zou je moeten kunnen stellen van, hé, eh, hey, minder belasting en minder regels voor iedereen. Nee, inderdaad. Uh, nou ja, aan de andere kant kun je het ook nog wel positief zien, eh, dit, dit stuk. Want ja, mensen eh, die vinden wel, het wordt gereguleerd. En dan komt misschien, mensen vinden het misschien eng drugs, weet je wel. Maar het feit dat ze dan wel inzien van ja, het verbieden, dat, dat werkt ook niet. Uh, laat voorzichtig aan legaliseren. Zo kun je het noemen, bij wijze van spreken. Ja, ja je kunt het altijd positief uitleggen. Ja, ja, ja. in dat geval is het ook misschien wel een positief bericht. Ah, dan gaan we nu naar Finland. <laughs> ik moet nog even voor de, luisteraars nog even melden dat ik eh, afgelopen week eh, benaderd ben. Naar aanleiding van dit onderwerp, het basisinkomen, ben ik benaderd eh, door de Basisinkomenpartij. Want die hebben ook geluisterd. <laughs> Vorige week had ik het over de basisinkomen. Mhm. En ja, ze, willen toch even een keertje hun, hun, kant van het verhaal doen. Nou, dat vinden we altijd prima. Dus ik heb gezegd, oké. Dus uh, eh, een deze dagen komt de basisinkomenpartij bij mij in de uitzending of bij ons. Ja. Dus als u als luisteraar nog een vraag hebt of zo, dan kunt u het gewoon aan ons mailen. En dan stel ik die vraag namens jou. Ja, goed. Ja, de Finse regering wil gratis geld gaan uitdelen. Nou ja, gratis, dat klopt dan niet. Staat hier ook eh, tussen aanhalingstekens. De, centrumrechtse regering notabene van eh, Finland die wil dat iedere burger een basisinkomen van 800 euro eh, krijgt. Het artikel komt uit de Elsevier en ehm, ja, <laughs> Jurjen, wat heb jij hierover te zeggen? Eigenlijk helemaal niks. Vind jij het een, een kolderiek eh, idee? Nou, wat zal ik zeggen? Ik denk sowieso, wat, wat is centrum links, wat is centrum rechts? Mhm. Als je de Elsevier wel eens leest, dan eh, zie je allemaal van die mannen in groene pakjes. En als je iets eh, tegen, tegen de Bolsjewieken hebt, eh, dan ben je volgens Elsevier volgens mij al snel rechts. Mhm. Of, of nou, als je met de vuist omhoog voor een asielzoekerscentrum staat, dan ben je volgens de Elsevier rechts. Dus ja, wat is rechts? Mhm. En ja, hoe verhoudt want, want, want, want, want zo'n basisinkomen? Het is natuurlijk een, een economisch links idee, maar je kunt best en voor een basisinkomen zijn en voor minder asielzoekers. Hè? Dat is niet per se een. Eh, dat, dat hoeft niet per se met elkaar te vloeken. hè dus, dus, dus allereerst ja, vind, vind ik dat een beetje krom van, uh, van, van, van, van Elsevier. Maar ja, dan over dat basisinkomen. Eh, wat, wat mij gelijk opvalt, daar staat iets over een uitkering in Finland, dat die 710 euro is. Mhm. Dat is hier in Nederland is dat nog hoger, want volgens mij zitten we hier op zo'n 900 euro. Mhm. Dus eh, ja, wat dat betreft waren ze minder socialistisch dan Nederland weer in dat opzicht. Mhm. Maar ja, met, eh, met, met, met dit voorstel, uh, ja, we zullen de gevolgen wel zien. Nou, ze zeggen in ieder geval in het stuk dat het een versimpeling is van het huidige systeem wat ze hebben met uitkeringen. Maar ja, het, kost wel meer geld. Dus, <laughs> en, en hoe, hoe moeten ze dat dan weer bij elkaar harken, weet je wel? Als iedere vindt dan gewoon 800 euro krijgt, dan denken ze, nou, dan werken nog even een paar uurtjes bij, weet je wel? En ja, maar er wordt feitelijk ook gewoon minder eh, inkomstenbelasting gegeven. Dus eh, ja, dan moet alles van eh, de BTW komen of zo ik denk niet dat die Finse regering gaat zeggen van nou, we kik eerst eh, alle ambtenaren eruit. En, eh, nee, ik denk, denk, dat ze echt voor de middel kiezen van ja, dan moeten eh, alle accijnsen en btw's omhoog. dan gaat iedereen gewoon boodschappen in, in doen. Nou ja, dat, dat, daar, kun je, daar kun je voor vrezen. Hoe hoog gaat de Finse BTW? Hoe, hoe hoog worden de Finse accijnsen? worden er andere indirecte belastingen? Uh, het, het, het, het, wordt altijd ergens weggegraaid. Ja, ja, ja. Het enige wat, wat, wat, wat, een overheid voorlopig kan doen, heel makkelijk, eh, dat is dat ze gewoon zeggen, nou ECB, jullie geven gratis. Volgens mij geeft, geeft de ECB eh, leningen weg met een negatieve rente. Mhm. dus je kunt op dit moment kun je, kun je geld lenen en dan krijg je ook nog geld toe. Uh-huh. Tenminste, dat soort verhalen heb ik wel <laughs> gelezen. Nou ja, dat, dat, bij dat soort bizarre dingen, zolang dat eh, blijft doorgaan, dan kun je, kun je, kun je als, uh, als overheid lopen lanterfanten. En ja, dan maar hopen dat er, dat er geen eh, rentestijging of, of, of stagflatie komt of dat soort dingen. En dat we Zimbabwe achterna gaan. Ja, inderdaad, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het wordt gefinancierd. Of het, of het Europees wordt gefinancierd en dat zou ik best wel slim vinden. Als, eh, ik bedoel, <laughs> uiteindelijk als, als jij iets socialistisch eh, nastreeft en Nederland en Duitsland betalen de rekening wel, ja, waarom dan niet? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik bedoel, als, als anderen zo gek zijn om jouw rekening te betalen en zeggen, ja, het is een lening en, en Finland betaalt ooit wel terug met rente, mhm. nou, waarom dan niet? Ja, ja, ja. <laughs> en dan heb je, dan heb je de, de, de Finse scam, als het ware. Mhm. Ja. ja, ik snap hem, ja. Vind ik inderdaad goed opgemerkt. ik heb zelf ook nog even een theorie die ik even los wil laten op dit onderwerp. Dat eh, is namelijk als volgt. Ik heb wel eens eh, wetenschappelijk onderzoek gelezen waaruit eh, bleek dat in wijken met mensen met een hoger percentage eh, uitkeringstrekkers. Dat daar ook de misdaadcijfers en de geweldsincidenten, seksueel misdrijven en dergelijke, dat dat hoger was dan in wijken waarin mensen eh, voorzien waren van een baan. En eh, ja, aan de ene kant ook wel logisch. Als mensen te veel vrije tijd hebben, dan, ja, kan dat wel eens uit de hand lopen. Dat hele idee van, van Marx, dat mensen zich zouden gaan ontplooien wanneer ze meer tijd hadden, ja, dat klopt niet altijd helemaal. Ik denk ook niet dat heel veel mensen daar de discipline toe kunnen opbrengen om eh, te gaan studeren. Ik denk dat heel veel mensen gewoon, eh, mannen dan vooral, hun lul gewoon achterna lopen. En vrouwtjes gaan lastigvallen. En daarom wil ik even nog een ander onderzoek bijhalen, wat, uh, wat ongeveer jaar jaren 15 geleden gedaan is, door een Nederlandse wetenschapper. Die had namelijk eh, ontdekt dat eenden, je weet wel, die kwakende beestjes in de vijver, eh, dat die decadent gedrag gaan vertonen wanneer ze te veel gevoederd worden. Als je zo'n eh, oud dametje hebt die dan een zak brood keepert in een park, ja, dan heeft zo'n mannetje mannetjes eend, die normaal de hele dag bezig is voedsel te vergaren voor de vrouwtjes en de jonkies, die heeft in één keer dus, ja, zijn hele voedselvoorraad vergaard en de rest van de dag gaat hij gewoon zitten niksen en vrouwtjes lastigvallen. En dat kan er zelfs toe leiden dat de ene populatie uitsterft, omdat de fruitjes dusdanig veel lastig eh, gevallen worden dat ze eraan overlijden. Maar goed, inderdaad, eh, de, de vergelijking die je dan wil trekken is dat eh, ja, als mensen te veel tijd hebben doordat ze een basisinkomen hebben, ja, dan gaan ze niet altijd die tijd benutten door zichzelf te ontplooien, eerder door gewoon andere mensen lastig te vallen. En als ze zich gaan ontplooien, ja, dan is het niet altijd op de manier zoals de voorstanders van een basisinkomen dat eh, graag zouden willen zien. Ik denk eerder dat eh, ja, sommige mensen gaan zich dan radicaliseren in de godsdienst die ze dan op dat moment toevallig aanhangen. Of ze gaan de hele dag maar een beetje eh, bier zitten drinken <laughs> of drugs gebruiken, weet ik veel. In ieder geval, ik denk dat het toewerpen van gratis geld net zoiets is als het uh, omaatje dat een zak brood ik bij een groep 1. Het haalt toch het, de minst frisse kanten van de mensheid naar boven. Ik denk dat gewoon beter is als mensen gewoon eh, werken voor hun eigen centen. Ja. Maar ja, wie ben ik, hè? Ja, goed joh. Nou ja, we hebben nog één berichtje. En daarna hebben we dan eh, de column van Henk. Dus uh, dan gaan we even naar het laatste berichtje toe. KPN, hij kwam van jou, uh, Jurien. Nee, de laatste tijd is wel best veel, veel telecom Ja, je hebt van die advertenties en dan zat de telefoon zat bij je abonnement in. Mm dus een abonnement voor 30 euro per maand, inclusief een telefoon. Mhm. En dat mag niet meer. Oké. Nee. Want zij zeggen, ja, dan eh, doe je alsof die telefoon gratis is. Dus je moet eh, de telefoon, die, dat wordt dan als het ware een soort van huurkoop. En dan wordt het een soort van lening. Hè? Het is eigenlijk dan, dan financier je de telefoon. Ah, ja, iedereen snapt toch wel dat dat zo werkt? Ja, dat, dat, ehm, dat, dat heeft heel veel consequenties als je dat op die manier interpreteert. Want ja, een abonnement mag gewoon worden verkocht door een telecomwinkel. Nou, als er een financiering, dan valt het al heel snel onder, eh, ja, onder bankaire regels. Hè? dus dan moet je er eigenlijk alweer een, een, een, een, een adviseur, ehm, een bankair adviseur <laughs> bij hebben om een, om een telecomabonnement te sluiten. En ja, het is, het is wel zo dat, dat met, die, met, die, eh, met die iPhones van uh, 600, 700 euro het stuk, dat, eh, dat, dat niet iedereen dat eh, nou eventjes handje contantje kan afrekenen. dus wat dat betreft waren die abonnementen inclusief een telefoon ook helemaal niet slecht. Nee. De overheid die, die roept weer foei en die maakt dat weer helemaal stuk. Ja, Nee, maar het, het heeft hele grote gevolgen. Hè? Ja. Dit is de week, eh, de Scapino, de Manfield, eh, de, eh, alle, alle, alle winkels, de V&D niet te vergeten. Mm -hmm. Diverse grote winkels, ik moet ook niet overdrijven, het zijn niet alle winkels, die zijn iets gegaan. En dan heb je nog van die telecomwinkeltjes, waar je telefoontjes kunt, kunt kopen. Nou, die verdienen vooral geld aan, aan, eh, aan, aan telefoontjes, inclusief abonnementen. Als je daar alleen komt voor een telefoon, dan vinden ze dat niet fijn. Ze verdienen vooral aan die, eh, aan die contracten. Ja. En ja, dan gaat, eh, gaat en, en waar, waar die mensen, die, die, die, dat, dat zijn ook hardwerkende mensen, die, die, die hebben ook een baantje. En dan, dan zegt de overheid, en dan pakt die, pakt die, hun mensen, die mensen hun baantjes af. Ja, dat komt er inderdaad wel op neer, ja. Ja, want waar moeten ze het anders aan verdienen? Ik bedoel, die, die, die mensen die, eh, die, die, kunnen daar niet, eh, die kunnen anders niet in de winkel staan. Ja, en dan kun je inderdaad het beste gewoon een, eh, een telecomwinkel op uh, Bangladesh openen. Mhm. Ja, of in Estland, want dat is dan nog eurozone. Nou, en laat mhm. mensen dan binnen de EU mag je gelukkig nog, we hebben gelukkig nog Schengen, mag je gelukkig nog eh, uit andere EU-landen, mag je zonder eh, importvies, mag je, ja, mag je inkoop. Ja, ja, dus dat ga jij nu al doen? Eh. Ja, je zou in principe, zou je op, in Estland zou je nu een telecomwinkel kunnen beginnen. Nou, dan hoef je die, ehm, dan hoef je die hoge Nederlandse lonen niet te betalen. Nou, dan kun je gewoon telefoontjes in doosjes stoppen en opsturen naar Nederland. Ja, En, en, en de toegevoegde waarde van, van, van, van, van een winkel, eh, die wordt eigenlijk door de overheid kapot gemaakt als ze dat, als ze dat maar voldoende reguleren. Ja. Als je alles reguleert, dan heb je geen winkelcentrum meer. Mm -hmm. Er zal hoogstwaarschijnlijk ook wel een eh, enorm groot verband zijn hè, tussen de toename en eh, de populariteit van de e-shop en de overdaad aan regulering bij, het, bij de klassieke manier van winkelen. Nou, de e-shop is een kans. Hè? Dat, dat tegenwoordig eh, alles online kan, zorgt er gewoon voor dat de wereld internationaler eh, wordt. Mhm. Nou, dat is prettig, want dat betekent meer concurrentie. En het antwoord van de overheid is dat ze alles willen uniformeren. Dus één Europa, hè? dat is eigenlijk eh, een beetje de reactie van als overal de wetten, dan is er geen concurrentie meer. Maar ja, je merkt gewoon dat, dat Nederland, dat is zich heel uit de markt prijst. En ik denk dat dat wel een belangrijke consequentie is. Ambachten zijn hier niet mogelijk. Industrie. Nou, eh, je, je, moet al, ja, de eerste paar jaar, dan is iets uniek. Hè? Dan heb je net iets uitgevonden. Dan kun je er nog goede prijs voor vragen. Maar al snel eh, is industrie. En, en, wat er dan in Nederland nog aan industrie zit, het is ook heel vaak dat, eh, dat alleen het eindproduct, dat wordt dan nog in Nederland gemaakt. Maar alle onderdeeltjes die in dat eindproduct zitten, die worden ook eh, geïmporteerd. Dus je hebt uiteindelijk, maak je alle Nederlandse eh, werkgelegenheid kapot als je maar voldoende belast hm. en ontmoedigt met regelgeving. Ja. Maar het is grappig, ik bedoel, eh, ja, het, het, is een soort van, hoe moet ik het zeggen, een tragedie. Ja, dat is het, mooie aan de tragedie is, als, nou, het, begint nu zo megalomaan te worden, het begint zo, ja, zo, zo, zo knettergek te worden. Dat eh, ja, op, op, op enig moment dan keert gewoon eh, de wal het schip. Ja. Eh, ik bedoel, mensen, het gaat nu echt opvallen dat je, je hebt, je hebt nu al die winkelketens die allemaal zijn omgevallen. Nou, nu gaan ze dus de telecomwinkeltjes, die gaan ze ook nog een, een groot deel van hun brood gaan ze afpakken. Nou, dan eh, zie je zometeen een winkelcentrum vol met planken voor de ramen. Ja. <laughs> nee, maar, maar noem, eens Amersfoort. Uh, kijk, weet je waar de Manfield en de Scapino en dat soort zaken zitten? Mm, Scapino wist ik wel ik weet tenminste wel waar die zit. Manfield niet. De VND nog? Ja, de VND, eh, daar ben ik nog wel eens geweest. Ja, die ken ik wel. Is dat een groot pand? Of, eh? Ja, die hebben eh, zo'n ja, zo'n best wel grote, prominente plek. Dus ik ben benieuwd wie daarin gaat komen. Mhm. Ik weet, in, in, we hebben natuurlijk de bankensector ook keihard aangepakt. In, in vlakbij het station, daar had je een pand van de Rabobank. Rabobank heeft ook nou, enorm gereorganiseerd. En drie keer raden wat er nu in dat pand zit, dicht bij het station. Eh, iets van de overheid? Ja, wat van de overheid? UWV of zo? Het UWV, ja. <laughs> hoe raad ik het? <laughs> dus ik wil wel zeggen dat er een uh, eh, UWV in DDA, er komen ook allemaal UWV's. Eh. nou ja, wat, wat, wat hou je in, in, in, ja, uiteindelijk over? Uiteindelijk hou, je, hou je over dat je, dat, dat je van allemaal mensen die uh, kansrijk eh, zijn. uiteindelijk, uh, nou, een, een, economie is fantastisch. Dat is geweldig dat mensen dingen gaan doen, dat mensen dingen gaan ondernemen. Nou, dat is geweldig. En daartegenover zet je dat je van al die mensen papierprikkers maakt. dus die lopen dan in roof voor een bijstandsuitkering, papiertjes en ja, daar komen er ook minder van, plastic tasjes op te ruimen. Ja, ja. Nou, <laughs> dat is toch geweldig. En, uiteindelijk, uiteindelijk geven ze dan een wapen in hun hand, hè? <laughs> ja, we eh, even een brugje maken naar waar we het zo meteen over gaan hebben. Althans dan voor de Revolution FM-luisteraars, die zullen dat waarschijnlijk niet horen. Maar dan hebben we het over het Bureau of Land Management. Wat eigenlijk gewoon de plantsoenendienst is van Amerika, die dan eh, gewapend zijn. Klinkt interessant. Ik ga zo meteen zeker luisteren. Nee, goed, ja, we kunnen nog even doorlullen. We moeten nog even een uurtje vol uh, voorlullen. Zometeen hebben we dan ook nog een, eh, de column van Henk. Dus eh, ja, er is wel een hoop gebeurd. Hè? We hebben nog niet eens over Keulen gehad. Nee, maar Keulen wil ik ook niet te veel over zeggen. Nee, nee. het zijn allemaal, ik, ik bedoel, ja, wat, wat, wat, wat, wat, moet ik ervan zeggen? Het is vermoeiend. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus er zijn allemaal mensen die willen er iets over roepen. Nou goed, er is wat, uh, wat, wat, wat gebeurd. Maar betaal ik aan eh, Merkel belastingcentjes? Nee, dat betaal ik niet. Ken ik een van die vrouwen? Wordt er gesproken met die vrouwen? Of wordt er gesproken met hun gezinnen? Wordt er überhaupt gesproken met Duitsers? Nou, op de meeste van die vragen moeten we allemaal nee beantwoorden. Het zijn alleen maar nou, mensen die eigenlijk bezig zijn met een, een politieke dingetje. En de hele dag zitten ze Keulen, Keulen, Keulen, Keulen, Keulen. Eh, asielzoekers, asielzoekers, asielzoekers. Hele, de hele dag zijn ze daarmee bezig. En kennelijk zijn ze nergens anders mee bezig. Dus kennelijk zitten ze in een uitkering. Je zou bijna afvragen van welke wetten zijn er nu weer doorheen gesluist? <laughs> Dat is waar, ja. Het, is, het is pure afleiding. Het is, eh, ja. En het, het, is voor Nederland is het niet belangrijk. Kijk, als het nu in, in Utrecht, Amersfoort of Amsterdam zou gebeuren nou ja, en, en, en, en, en, of, of het zijn mensen die je, die je persoonlijk kent, of je hebt er persoonlijk iets mee, ja, dan, dan, dan, dan snap ik nog dat je er inderdaad een paar dagen over hebt. Maar anders, het is gewoon nieuwsfeit en boem. Ja. What's next? Ja, en aan de andere kant zou ik ook zeggen van ja, kijk, als, als mensen dan echt zo druk maken over dat eh, de vrouwen lastig gevallen worden, joh. Zorg dan dat die vrouwen wapens mogen dragen. <laughs> ja, ga jij nog een vrouw lastigvallen als je weet dat ze eventueel misschien gewapend zou kunnen zijn? Nou, ik weet in ieder geval om het positief eh, te houden, dat eh, fabrikanten van pepperspray, die hebben behoorlijk wat verkocht, hoor ik op de radio. Oké. Ja. Maar dat mag, dat mag in Duitsland? Nou, ik weet het niet, maar eh, mhm. daar zal ongetwijfeld ook over gediscussieerd worden. Maar ja, ik ben er wel, ehm, ik, ik ben natuurlijk blij voor die, uh, voor die fabriek En je zou bijna gaan uitzoeken van, ehm, kan ik daar ook aandelen in kopen? Of, of dat interessant eh, kan zijn natuurlijk, hè? Ja, <laughs> En over pepperspray gesproken was het deze week natuurlijk ook de week van de traan van Obama. Ah, dan blijkt maar weer wat van hypocriet het is. Hè? Ik bedoel, eh, <laughs> het is toch dezelfde man die eh, ja, talloze kinderen en vrouwen eh, in, in, Pakistan en Jemen de dood ingejaagd heeft met zijn drones. En ja, die man die loopt dan wel een traantje te laten voor de kinderen die om het leven komen in gun-free zones in Amerika. Ik bedoel, gun-free zones is toch wel de plek bij uitstek waar een of andere gek lekker om zich heen kan eh, schieten. Zonder tegengehouden te worden door een uh, gewapend iemand. Dus ja, wat, wat een hypocritische is eigenlijk. Ik wil er verder ook eigenlijk geen, geen eh, woord verder meer vuil maken aan, Obama. En goed, ja, er, waren, nog meer dingen gebeurd deze week. Het was namelijk ook de week dat John McAfee concurrentie krijgt. Eh, je weet wel, John McAfee, de kandidaat voor de, nominatie van uh, presidentskandidaat namens de Libertarische Partij, die heeft... Uh, die had al iets van tien <laughs> concurrenten, maar Gary Johnson komt er nu ook bij. En ja, Gary Johnson, de voormalige gouverneur van New Mexico, die tijdens zijn gouverneurschap de belasting veertien keer verlaagde, zonder het één keer te verhogen. En honderden wetten heeft gevetood. die man was bij de vorige presidentsverkiezing in 2012 was kandidaat namens de Libertarische Partij in Amerika. En ook nu doet hij weer een gooi op de nominatie voor eh, presidentskandidaat voor de Verenigde Staten van Amerika namens de Libertarian Party. En eh, ja, persoonlijk vind ik dit goed nieuws. Ik hoop dat u het ook goed nieuws vindt. Misschien gaan we het volgende week nog eh, wat verder over hebben hierover. Ja, en wat is er nog meer gebeurd? Oh, één ding hebben we nog niet over gehad. China. Dus, eh, ik weet niet of je weet waar ik het over heb. Over aandelen in China. Ga verder. Nou, in China hebben ze dus een regel, een wet ingevoerd. Dat eh, zodra het misgaat op de aandelenbeurs, dat de aandelen in één keer kelderen. Dan, eh, wordt, uh, moet hij sluiten. Wat dus als gevolg had, dat, dat ochtends meteen al die aandelenhandelaren... Die, die, beginnen het eerste alle aandelen te verkopen waar ze vanaf willen. Mhm. Met als gevolg dat ze allemaal dalen. Mhm. na, na, een week hebben ze, heeft China gezet aan. misschien moeten we toch maar die wet afschaffen. <laughs> ja, nou ja, zo zie je overheden, het werkt gewoon niet. Nee, nee, nee. Het verspreidt zich ook echt als een olievlek en andere aandelenbeurzen hadden er ook last van. Dus eh, van wat er in China gebeurde. Mhm. Dus eh, <laughs> ja, <laughs> dat is eh, hilarisch natuurlijk. Dan zie je ook weer dat, dat wetten totaal niet werken dat er eigenlijk gewoon een scheiding zou moeten komen tussen economie en de staat. Ja. Ja, dus eh, goed. Maar ja, ik hoor dat, eh, dat Henk aan het trappelen is. Dus eh, voor de Revolution FM luisteraars, je krijgt nog even een stukje column van Henk. En daarna, als je verder wil luisteren, moet je even naar internet gaan. En ik kan nog even de heugelijke mededeling doen dat we tegenwoordig ook op iTunes zitten. Ja, dus je kunt ook eh, de podcast downloaden van deze eh, uitzending. En dat zal waarschijnlijk op maandag zijn dat die eh, beschikbaar komt op iTunes. in ieder geval, de rest van de uitzending die zal ik zondagavond posten, wat later. Ja, daar, daar heb ik dan ook nog een Amerikaanse gast die dan nog het een en ander gaat uitleggen over wat er gaande is in Oregon. Ja, dus dat hoort u allemaal na de column van Henk als u niet naar Revolution FM luistert. En eh, voor de Revolution FM luisteraars wens ik in ieder geval nog een hele, iedereen een hele fijne, vrolijke, vrije eh, week toe. Uh, zometeen veel plezier met Henk, met zijn column. En daarna ook, ja, blijf vooral luisteren op Revolution FM, want daar komt nog veel meer fantastische, geweldige muziek. Ja, en hier is de column van Henk. Hallo, ik ben Henk. En ik wil het graag met jullie hebben over vingeren. En dit onderwerp heb ik zelf gekozen. Dat ehm, het eh, noorden van ons land, waar ik woon, eh, nogal eh, gladjes was, lag het openbare leven redelijk stil. Dus ik had volop de tijd om het nieuws te volgen. En dus ook zeg maar de complete ehm, ontwikkeling van het grote vingerverhaal het grote Europese vingerverhaal eh, te volgen. Ehm, laat ik eerst maar even vertellen wat vingeren is. Vingeren is, licht, zeg maar. we zijn ooit een keer als wezens uit de zee eh, gekropen. En toen zijn we op land gegaan. En toen hadden we de behoefte om shit vast te pakken en aan te raken. En dat doen we ook met andere personen. En je kunt mensen dus aanraken. Mensen kunnen zeggen van, goh, wat fijn dat je me aanraakt of wat vervelend dat je me aanraakt. En dan eh, kun je zeg maar een bepaalde grens kun je dan oprekken naar de aanraking, zeg maar het, eh, het eh, strelen. Ehm, als, de, als het eerste mag, dan kan het strelen al volgen. Ehm, en dan heb je zeg maar ehm, het vingeren. Ehm, en het vingeren eh, kan heel veel zijn. En dan eh, heb je het eh, penetreren. Nou, dan moet je dus weer een stap verder. Hè? En als je helemaal niks meer voelt, dan willen mensen ook nog wel eens doorgaan tot het vuisten. Goed, en het vinger eh, zit dus mooi in het midden daarvan. Vinger. Ehm, het is een soort eh, aanraken, een soort kietelen. En daar is een bepaalde relatie voor nodig. Kijk, op de schaal die ik net heb genoemd, voor libertariërs hoort er nog iets voor. Het is zeg maar dat je ook nog iets, dat je eerst in gesprek gaat met iemand en elkaar aankijkt en dat soort dingen. En dan volgt de rest al vrij snel. En um, vingeren ligt daar dus eh, netjes in het midden. Vingeren staat centraal. Als het ware een baanhoofd. Ehm, en ik had er gelijk door eh, dat dit verhaal breed uitgemeten zou worden. En waarom? Dus het had heel veel politieke kenmerken. En dat verveelde mij al gelijk. En vingeren daarentegen, dat het zo centraal is in het midden van alles, is gewoon leuk. Het is leuk, vinger is leuk. En eh, volwassenen willen dat ook nog wel eens vergeten, weet je wel. Je denkt van, eh, ja, weet je, het zoenen heb je gehaald en zo. En ba, ba, ba. En altijd weer die tong die... Eh, eh, die naar binnen schiet. En ja, vingeren. Ja, is, ehm, is dat niet zo saai? Ja? Kunnen we niet gewoon kostuumpjes aandoen en posities innemen? zover zijn we in de democratie eigenlijk ook al. Kunnen wij geen eh, kostuums aandoen? Mooie uniformen en pakken en posities ten opzichte van elkaar innemen. En vingeren um, blijft daar nog steeds bij in het midden. Vingeren blijft speels. En mocht je zeg maar eh, jezelf dus vervelen in je leven of in je seksleven, dan ehm, ben je waarschijnlijk het vingeren vergeten. Zeg maar. Het is een motherfucker, vingeren. En, ehm, en dat is zeg maar ook, eh, dat is iets heel diep psychologisch. En ehm, wat er nieuw was aan de berichtgeving, ehm, ehm, ja, dat, dat sloeg daar ook op. het, is, het nieuws is, aan ons gepresenteerd als, ah, dit is nieuw, dit is nieuw. En nou, heb ik, nou volg ik al jaren geen stijl en dump.nl eh, en dan zie je wel van die plaatjes van een jongen of een jonge man en een meid, een jonge vrouw. Waarbij de hand van die man eh, volledig in de broek van die vrouw zit. En, ehm, en dan staat erbij een opschrift van eh, de sleutels kwijt. En iedereen vindt dat leuk. Iedereen vindt dat lachen. En, eh, en iedereen hoopt, het zal je dochter maar niet zijn. Nou, oké. Okay. Goed, kan, weet je wel. Maar Ehm, hier speelt dan weer wat anders. Want ehm, eh, ja, nee, ehm, we hebben de moeite om het nieuws te verwerken, merk ik al. We moeten er wat mee. En wat moeten wij ermee? En we komen er niet uit. En dat is jammer. Maar nog erger is, het maakt ons uh, hele makkerschaapjes. schaapjes. We zoeken een verbinding met de een en een afstoting naar de ander. En dat is waar het hele incident om gaat ook. Kijk, het feit dat die meiden werden gevingerd, dat was op zich nog niet zo erg. Maar dat ze het niet wilden, dat was erg. En, ehm, ehm, maar het staat ook al compleet vast dat die meiden dat eh, niet eh, zouden willen. Of niet hebben gewild, of wat dan ook. En ehm, ja, dat kan. En dat is waarschijnlijk ook wat er is gebeurd. Maar wat er niet is gebeurd, was dat er duizend man aan het vingeren waren geslagen. En toch bestaat het beeld er. Raar, raar, raar, hoe kan dat? En waarschijnlijk heeft het ook mee te maken met dat er één, één, één bericht tussen stond van een soort getuige of een slachtoffer. Die meteen met haar verhaal naar de pers is gegaan. Die hier ook meteen kwam. Het was, het was totaal niet bekend. En zij zei: Ik heb vingers in al mijn gaten gehad. En toen dacht ik: van, Nou, dat lijkt mij onmogelijk. Je kunt niet vingers van duizend man in al je gaten krijgen. En toch bestaat het beeld er. Dat is raar. En nou, we hebben toen ook een nieuw begrip eh, geleerd. Zeg maar steamen. Steamen is dat je nou, als een groepje mannen om ehm, vrouwen heen gaat staan. En, en dan ehm, haar gaar gaat koken. Je gaat zo bestoken en vernederen dat, ehm, dat er geen weerstand tegen mogelijk is. Dit is de Belgische kijk hierop. En is dat er gebeurd? Ja, dan moet ik maar geloven. Is het alleen in Keulen gebeurd? Nee, nee, dit gebeurt elk weekend overal. Wat wel raar is, is dat klaarblijkelijk alle vrouwen in Keulen met eh, middernacht eh, op Audia's uh, oud nieuw met de trein ergens naartoe moeten gaan. Zeg maar. Ja, vind ik vreemd. Ik bedoel, ik zeg niet dat die vrouwen daarom vragen. Van, eh, nou, dan heb je zeg maar die vingers ook eh, verdiend. Dat zeg ik niet. Ik zeg het nu wel, maar ik bedoel het niet. Wat ik bedoel te zeggen is, het hele verhaal is gewoon raar. En, en niemand kan er wat mee. Niemand kan er wat mee. En eh, het is nu zelfs de schuld van alle mannen en van alle asielzoekers. En, eh, en vrouwen zijn ook standaard het eh, slachtoffer. Terwijl vrouwen doen soms ook dingen naar mannen toe, seksueel gezien. Mannen worden ook verkracht en het komt niet altijd voor. Dat, dat geef ik ook gelijk toe. Maar het gebeurt. Maar ehm, en we zoeken naar bevrediging. We zoeken naar bevrediging een politieke bevrediging. Van nou klopt mijn standpunt. Alle mannen zijn, zijn kutschepsels en alle vrouwen zijn gewoon, ja, die vragen erom. Geef dat bevrediging? Nee. Nee. Ik zou zeggen, probeer gewoon te vingeren. Oké, okay, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben op dit moment uh, een echte Amerikaan hier in de uitzending. zijn naam is uh, Don uh, Voices. ja, yeah, Don, how you doing? How you doing, man? Yeah. It's good to hear from you. Okay, well, I'm I've been a truther since 2004. The truth journey has led me down a journey of become, you know, after 9/11, I became very interested in politics. I wasn't interested in before, so I was a liberal when I became interested in politics, I became, you know, very conservative. And that led me to become supporting Ron Paul in 2012 because he was a libertarian. He put liberty above everything else. And then I found out after they wouldn't let him win that the system of government is just universally bad and won't let anyone good win. So now I'm an anarchist. <laughs> I believe in just totally total freedom for everyone. I put that above everything else. I'm. you can find me at facebook.com slash Don Voices. I do a lot of sharing, um, a lot of sharing about freedom issues, and uh, you know that that's pretty much the perspective I come from. It's all a truth journey, and I think the truth is anarchy, the truth is atheism, the truth is just what is immutable and what can be proved and what can be measured. Well, and uh, now we go. Uh, we have you on the show because we want to know the truth about uh, what's happening in Oregon. Mm. I can shed a little bit of light on that. I'm not yeah, too uh, in depth about it, but I can shed as much as I can about it. Yeah. Well, first of all, I will tell you how they put it in the Dutch news. Uh, hmm. Probably it's the same as in uh, America. Yeah. yeah. They, they they portray those people, the the militia, as some gun rights fanatics and the farmers don't want anything to do with them. Mm. But if you read a little further, then you will find a different story. Well, perhaps you can uh, tell us something about it. Right. Well, the, the American media is not able to cover up as much as they are overseas. Yeah. They're, they're they're giving you a much more uh, covered up um, kind of uh, perspective on the whole thing. Um, the the thing that they refused, as I understand it, was a bunch of Pacific Coast Patriots, you know, the West Coast Patriots, um, mm-hmm. they got together to come down and support them at the ranch. Um, you know, they brought their rifles, but they were going to be peaceful and mitigate between the cops and them. Mm-hmm. Between them and the ranch and the cops, mm-hmm. and um, what was that? By the way, what happened with the ranch? Uh, why was this happening? Uh... Oh well, basically, um, at the ranch, uh, they're they're in a standoff because the the, the owners of the ranch or the former owners of the ranch had it taken from them in a hostile takeover from the government. Mm. So the government basically, uh, they, they, see what they, what they were doing is they were burning some of their crops to kind of, um, I don't know. I'm not a rancher, so I'm not really sure, but they say they burnt their crops to to clear away some land and to fertilize their fields, right? Mm-hmm. Which they are allowed to do, and which which federal bureaus actually do for their own land and this and that. But it's next to a wildlife refuge. Now, a little bit of the fire escaped. They put it out, but a little bit escaped off the property onto the national park land. Now, the National Park Service and the government looked at this as an opportunity to throw them in jail and take over their land in a hostile takeover. Yeah. So they did that. They put them in jail for over a year or so. I think the son went in for less, or the father went. The father went in for like a year, and the son went in for, I think, a half a year, maybe a quarter a year, or something like that. But now they're out and they wanted to take their land back, and they, they took it back by just kind of going in there with <laughs> with guns, which is maybe not the most um, maybe it's not the most it's a pretty blatant way to do it. But by then again, you know, if you ta- if you ask somebody like me, I don't think the government has a right to take anything from anyone, but so this is where we stand. And so this other group of, like I said, the Pacific Coast Patriots came down to support them and mitigate between them and the cops and also defend them from the cops if necessary, which is why they were armed. Um, the Bundys, the people at the ranch, have released statements saying that they don't want the cops. I mean, they don't they don't want the the the armed protectors um, armed. They want them to stand down or they want them to put their guns down and or, you know they they kind of the Bundys want to take a very um, a very kind of what, what I would call a minarchist uh, stance on this. They kind of want to work with the cops. They want to work with the system. Now, if you ask me, that's just a compromise that's going to end up in them losing in the end. Yeah. However, um, they they also have they they're putting a higher priority on showing that they're peaceful, which is a good thing. Um, but I just don't think it's going to work out for them. But you know, again, they turned down the services of the guys who came all the way out there to support them. I don't know if they're leaving yet. I think the guys are staying anyway. The Pacific uh, Patriots, as they call themselves, yeah. I, th- I think they're going to stay anyway. But um, you know, we'll see how this develops. You know, in the coming days. Yeah. that's that's as far as I know is what's happening. I'm sure they told you a lot less in the news in the in Europe. Yeah, well, yeah, just that, what they don't tell you. they only tell you that uh, the farmers. Uh, They're just a bunch of crazy nuts with guns. Yeah, yeah, and the farmers don't want anything to do with them. But uh, yeah. Well, yeah, the, the Bundys, they, they, I don't know if farmers don't want anything to do with them. I think farmers are just watching out for themselves and not wanting to get involved, of course, because whenever the gun, the government comes around with a bunch of guns, you know, there's splash damage. You know, you never, they, the government uh, can pretty much kill anyone they want and get away with it, as we know. Um, but uh, the, the most surprising thing I've seen, and especially with the liberal side of things and the liberal slanted media and just liberals in general, is a scary thing. And I, <laughs> you know, you know, a lot of the times, especially during like the Iraq War and this and that, the liberals have always painted themselves as being the anti-war party, right? War is just no good, no matter what for them, right? Mm-hmm. But surprisingly enough, mm-hmm many, many liberals, including famous ones such as the talk show host Montel Williams. I don't know if you've heard of him, but uh, yeah, he had something to say about this, huh? Oh, yeah. <laughs> he he came out with a, with a bunch of people on Twitter who were literally calling for the government to go in there and slaughter them, you know, Waco, Texas style. Just go in there and murder all of them. And it's like, you know. <laughs> I, I don't know how anyone can consider their, their entire philosophy or ideology correct when you advocate that kind of violence. Yeah. I don't think the violence, you know, the violence of the state, it's got all these rules and these systems, and you got to go to court and you got to get this done, you got to get that done. They don't just necessarily come into your house guns blazing. And eh, but the, the left will always accuse the right of being more violent and gun owners are violent and all this stuff. But here we have them literally calling for people's demise and slaughter at the hands of the state. So there's a big hypocrisy in there. And if you point it out to liberals, I mean, I've, I've argued with liberals on Facebook and other platforms enough to know that there's a lot of cognitive dissonance. They're just going to ignore it. They're going to say, <laughs> they're going to kind of do some sort of mental gymnastics to excuse their own behavior and condemn you for your beliefs and your behavior. So. I'm just checking the news now, what's happening, and I see that Oregon uh, militia uh, turns away, and yet another one militia is on the way now to help. <laughs> right. There's probably a bunch of these guys. It's just like the thing that happened in Las Vegas. A bunch of guys came out to defend them against the government because when it's you against the government, you know how much resources they have. Your tax money is spent on tanks and guns, and now there's been a lot of things in the media where the federal government has taken any war surplus that isn't really being used. I mean, <laughs> they, they have a lot, but they bring a lot of it to these local police departments to kind of make sure that the police outgun the citizens. And um, so a lot of the a lot of us know that. And so when these things happen, you're going to get a lot of people coming out and rallying support. They'll come from states away. I think a lot of the guys that the first guys that came down were from like the state of Idaho, which is you know, pretty far. Eh, it's neighboring Oregon, but it's still pretty far to come from Idaho. Uh, you know, it's a couple days drive or something. Certainly for a European perspective. Uh, sure, sure. Uh, I mean, I can go, I can fly to Italy in an hour. Uh, mm-hmm. the, uh, Amer- the United States is much bigger. And if they're traveling with guns, they're probably not flying. They're probably no, driving. No. <laughs> And you know, I mean, you know, they tend to drive pretty fast in those states because there's not a lot around. It's not like they're heavy city centers. And when you're in the middle of America, you can really you can really drive pretty fast. But they're probably it's probably still taking them half a day, maybe more, to get there, and they have to stay there you know. Yeah, you mentioned uh, Las Vegas, the, the Bundy Ranch standoff uh, in Nevada. Uh, I think it was about two years ago. And there was uh, the ranch of Clive and Bundy that was uh, attacked by the Bureau of uh, Lands, Land Management. Mm-hmm. by the way, the, the Bundys in the, that are among the protesters in Oregon, in, in Burns, in the wildlife refuge, where they occupied this, this cabin. Those Bundys, the, uh, Eamon and Ryan Bundy, are the sons of uh, Clive and Bundy. So it's a very small world. Yeah, but I, uh, I want to talk about this Bureau of Land Management. Mm. Uh, armed bureaucrats. Mm-hmm. That's something like uh, in the Netherlands we have the um, we call them the plantsoenendienst. Uh, I don't know how, the, how you say this in English. Armed bureaucrats. <laughs> well, they are <laughs> the guys who are doing the all the, the. um, uh, even kijken, hoe zeg je dat in het Engels? Mm. Plantsoenendienst? Yeah, yeah, yeah. You, you're asking for what uh, plantsoenendienst? I, I don't know if it is, even exists in. Uh... Well, something like uh, the, the, the Bureau of Land Management. Mm-hmm. There must be some equivalent because most state organizations kind of repeat themselves in other countries. So there's, there's probably some version of it. Yeah. You know, our, our, our tax um, enforcers, our IRS agents, they're all armed. These guys mm. who are, are supposed to be just bean counters and counting the money that they steal from people violently by yeah. force. Um, they they're armed. They're they're trained like police officers to shoot guns and have guns mm. on them at all times <laughs> because it's very important that the government gets the money they want to steal from you and spend it on things you wouldn't normally spend it on like bombs and you know um, yeah you know war like i always i often ask people this when i talk to them about politics i'm like how much war would you buy if you weren't forced to if you weren't forced to pay for any of it and yeah. you know you get a resounding oh i, I don't i probably wouldn't buy any because i mean that stuff is expensive and you don't even know the people they're trying to kill with your money so why would you do it you know i say peace and freedom over everything and that includes you know me for other people and other people for me. I don't want to disturb anybody else. I don't want them to disturb me or, you know. Yeah, we, we would uh, probably uh, try to, uh, if we got any contact with people in Pakistan or Yemen, we would usually do it for uh, trading mm-hmm. with them. Only the <laughs> government, they send drones to kill them. Oh, yeah. Yeah. The thing, uh, I think uh, when you solve problems you can solve problems with capitalism better than anything else. You know, yes, in capitalism, yeah. it's all trade, it's all fair, it's all just you have something I want, I have something you want, and we have to be nice each other to make the transaction happen in the first place. Yeah. You know, they they say there's no bombs going over borders where capitalism changes hands, and that's true. Yes. And you know, this leads me to another related point about American politics right now is Donald Trump running for president. Oh, yes. Um, <laughs> there's some things I agree with him on, but there's a lot of things I don't agree with him on. I don't think he's absolutely perfect. I think he's better than most, but then again, I don't believe in presidents anyway. Um, <laughs> but uh, he's talking about going into like and doing all these wars and getting the oil and all these things. And to me, that just seems like, look, you're a capitalist. You're a famous capitalist. You've made lots of money being a capitalist why would you, if you became president, why would you solve your problems the same old statist way with violence when you could solve it with capitalism? We could end the wars. We could make we could we could have people profit. We could create jobs for those people instead of bombing their families, you know? There are so many better ways to handle things through capitalism. And <laughs> and it's like when I hear socialists and communists and they're all talking about how much they hate capitalism, <laughs> there's a great meme out there where it says, and I'll send it to you after the show or something. There's a great meme that says, uh, you know, it shows a supermarket and it says, I don't understand how a socialist or a communist can walk into a supermarket and say, <laughs> God, I hate capitalism. <laughs> you know? I know that one. Yeah, I know that one. That was one of my yeah. favorite memes this year. Oh, uh-uh. so many good memes. Yeah. And on that note, I also think that memes, by the way, you know, people will call you if, if you do a lot of um, online activism. They say you're a keyboard warrior. All you do. Well, you got to remind those people that the most peaceful and the most effective revolutions start in the mind. Yeah, yeah. People, when when these when these revolutions come about, they're usually because big revolutions happen either technologically or ideologically in communication. You know, barriers of communication come down and people talk more and people learn more faster. We have the internet, and this is the the the most it it, it blows away every previous um, uh, expansion of communication ever, and that means it's going to blow away all the expansions of freedom ever if we help it and if we let it. And certain things like just sharing articles on Facebook. Um, making and sharing memes which in one single picture can make someone laugh and get a point across to someone who wouldn't otherwise listen because you have to read the whole meme and you get a p- snapshot of it a visual picture of it in your mind in order to understand it mm-hmm. these are very effective uh, forms of communication and we have to use them and share them and make them you know making and sharing content is one of the most important things and the other thing i also want to mention is debating online Mm-hmm. When you debate online, you're not just arguing with people. People are going to say, hey, stop arguing. And that's just creating bad feelings between people, and it's not nice, and it doesn't solve anything. That's nonsense. You learn your own point of view better. You can fix your own point of view. If you're honest and you know you're wrong about something, you can change it to the truth. And the idea is to learn more of the truth so you're not wrong. <laughs> uh And also, you're learning what your your opposition says. You know, you're learning what they what they say commonly against you in, on a particular topic. Mm-hmm. So it's very important to engage people and yeah, even fight with them. You never, you know, it's, it's like on the internet, you're most of these people you're never going to see again. They don't know you, you don't know them. There's really no unless people are like hackers and espionage artists or whatever, they're never going to see you. They're never going to try to find you. It's ridiculous. But, mm-hmm. but so I think the more people get into it and the more people fight and this is why people why the, these things are happening and why it's being mixed up online so much. People are actually debating and fighting and getting it. Right. It's creating big intellectual things all across the world to happen. People are learning more about each other. They're sharing more. I think this is very important. And I know a lot of this. I go off on a lot of tangents. I'm way off the thing on the Oregon standoff, but these are the kind of things I, I just kind of take everything and relate it back to this central kind of message yeah. about how important it is to communicate and use the internet. But yeah, make and share memes you know, if people don't know what's going on in your country, all you need to do is kind of point out the hypocrisy in one picture, like uh, Angela Merkel from Germany, for example, on her stance on the Muslims or something like that. You can make a meme of her, and people who didn't even know who she was can learn who she was simply through a meme they thought was interesting, you know? Oh, by the way, you, you mentioned how somebody from Europe, uh, how does the uh, situation in Europe uh, is portrayed in, in the United States? Oh, you mean you mean what happened in Cologne? For in, example, in Germany. Yeah. Well, Americans typically, you know, there's the old joke. Uh, what do you call someone who only speaks one language? American, <laughs> right? yeah, yeah, yeah. Uh, well, it's it's not just true about the language. It's true about just about everything. Most Americans, um, our public schools were, have been government owned and operated, and they have not been um, designed to educate us in ways that make us even understand what's going on beyond our borders. Because when they took over the public schools, I don't think they wanted people to understand or listen to people from other countries and their opinions on us. Uh-huh. Because um, you know, and so we've been pacified by things like our sports and things like our television and all this sort of thing. And uh, most Americans don't care or don't understand. And this is your common, you know, garden variety American who just watches TV and you know <laughs> get they're into trendy clothes and they're into watching movies and medicating themselves rather than understand what's going on in the world. Um, you know, in any country, when you get somebody who really understands what's going on, they're kind of bucking that system. You know, the counterculture, the people who are actually kind of going against the grain and learning despite what school tells them. School, if you ask me, is a big uh, system to make you hate learning, to make you <laughs> hate yes, being yes, educated, yes. right? <laughs> So it's kind of like you know they, they they've succeeded very well in America here. Our, our school uh, system is one of the biggest. In the Netherlands, I experienced school as uh, indoctrination. Uh, you know, le mar -huh. Mm-hmm. left uh, Marxist uh, indoctri indoctrination. Uh. That's the worst. Well, I mean, it's it's it's very leftist here too. Yeah. You know? And the um, well about the American, I had some Americans in my show the past years, and usually they they ask is, is drugs really legal in the Netherlands? <laughs> and then I have to explain them. It's not like that. It's uh, not really. Yeah. yeah, it is, but it isn't. You know. Yeah. And th- see, that's kind of something. That's one of those points where you can maybe reach certain people. Like when there's like a little thing that kind of gets through um, yeah, a lot of Americans. I mean, we love you know because prohibition of drugs is just a crime and to begin with, and in all the countries where it's legal, they're seeing big profits from it and a lot of tourism from it, and it's it's you know it's more capitalism. It's a good thing. People aren't going to jail for it. It's a health problem if they're addicted to it anyway. It's not a crime, so it should be treated as such. Yeah. But also, you know, when somebody has an issue that you can meet sort of halfway on. Like if somebody who doesn't understand politics really likes pot and really likes the marijuana, really likes to get high, and they say, "Wow, so you mean I can go to Amsterdam and I can have all the pot I want?" And it's like, yes, but well, let me explain to you how and why and how it works, and then you can also explain to them that you know they've kind of tried to stop tourism based on it for a little bit because that's it's kind of become a problem with that because we all, you know, I'm going to be the first to admit that American tourists <laughs> aren't exactly necessarily. I mean, we have some very good tourists, I think, but uh, I, we also have a reputation for not being the most, uh, the best guests. I ah, understand. Oh, well, I worked on. The, I used to work on the international trains. I had many Americans in the train, and uh, well, not everybody came for drugs, but also a lot of kids, and they just asked, "Is it really true that you can drink below 21?" Mm-hmm. <laughs> yeah. Mm-hmm. So uh, they're yeah. excited about that too. I mean, you know, uh, these little things, these little bastions of freedom uh, can get people can get their foot in the door, and you know. If you start talking to them a little bit, I mean, you, all, you obviously you don't want to overtalk them, Mm-hmm. because these people have <laughs> you know the, the, the less they're interested in politics the less they can hear mm-hmm. you know so you turn you talk to them too much and they're going to shut down but if you get through them with the pot thing you know they can say you can say, yeah, it's free here, and you know, in America they tell you that pot does all these horrible things, but it's not true. We've learned from legalizing it here, the crime didn't go up. You know, we in fact, you know, people just have a little bit more freedom. They can they can now have a little bit of pot instead of a martini at night. You know, they... I, re I read also that um, the people underage that were driving drunk was going up because they thought uh, they think. Um, uh, marijuana isn't cool anymore now it's legal so they go to drink uh, yeah and ironically you can you can as far as i understand you can drive a lot better under the influence of marijuana than you can under alcohol i, I never tried <laughs> yeah well i mean not all drugs are created equal you know they they <laughs> try to make people think like all drugs just turn you into this crazy sickening zombie of mess and it's not true. I mean, I can tell you that alcohol does that. We've all been drunk. We know how out of control we get. We we've had all those bad experiences, but you know, pot is a completely different experience. Cocaine is a completely different experience. Uh, acid is a completely different experience. Everything is not created equal. But they, they fall into the same propaganda. again. Try them all. Eh? You have to try them all to have an opinion on them. <laughs> Either that, <laughs> or you know, there's always somebody who has tried them all, and then we have the <laughs> internet too. The internet. Keith, Keith Richard, I think. Sure. You don't have to jump in feet first, especially things with self medication. Yeah, yeah. You don't have to jump in feet first and try it yourself. That might be a little problematic, but you can always find forums online to learn the truth. Yeah. And you know, as far as everything with with you know what your media doesn't tell you or what your government doesn't tell you you know this is why governments hate the internet why china has built an, a firewall against any outside sources and probably other countries too uh, trump wants to do it too eh? <laughs> oh, they all want to do it. They all don't. They all want to be in control of what goes into your head because you know, a famous um, media guy a long time ago, Marshall McLuhan, he uh, he studied uh, the effects that on people's uh, uh, he, he studied he studied how people are affected by media, and he says whoever controls the medium controls the message. So if you control your own diet of information, you know you can you can root that in saying, okay, the first fundamental rule I can have with this is I want to learn all sides of the story from all the people, see what they all have to say, and find out discover the truth for myself and you can go online on the internet and find it out yourself. You don't have to trust any one organization. That is the first step to being kind of enlightened through this new uh, media uh, inf- uh, influx that we have because of the internet. I think it's important that people do that. And, you know, it, as far as the Oregon standoff or anything that's going on in America or other countries, you can learn it. I've actually, you know, I've become really interested in other countries. I mean, countries like I'm part Swedish. I didn't really know too much about Sweden until I started thinking this way and I started looking into what was happening in Sweden and <laughs> whoa, was I blown away by how much socialism is going yeah, on yeah, over yeah. there and all the things about them letting in every Muslim they can and now it's the rape capital of Europe and horrible, horrible things that I'm really upset and disappointed and I'm hoping I, there's some great uh, people making videos and content about it. Uh, there's mm-hmm. one guy, Angry Foreigner. Oh, he's great. Okay. On the, uh, he gets he talks a lot about the things going on over there and the hypocrisy in the government. So, mm-hmm. you know, I like hearing about what's going on in other countries yeah. now. You know, I'm not one of those Americans who just shuts themselves off. Mm-hmm. I'm curious. I want to know and I hope other people get this spark of curiosity too. Yeah. yeah. Well, if we are before we we're now at the end. Eh? Um, sure. uh, can you just tell tell us again your your website and um, where people can find you and. Uh... Sure. Well, in relation to this, most of my uh, most of what I'm doing um, for for political re- reviews and, and views, I share a lot on my Facebook page, which is facebook.com slash Don Voices, D O N V O I C E S. I will put a link also on the website. Thank you very much. I appreciate it. You're welcome. And it's been fun. Yeah. Are there some <laughs> websites because you, you, you told a lot? There's some websites that you can recommend for people who want to know more. Well, like I said, you know, I I tend to just use social media platforms and dig through it myself. Like mm-hmm. I'm a big YouTuber. I like YouTube. I also like going outside of YouTube because YouTube is starting to censor a lot of their mm-hmm. their people. Uh, not really, mostly. I mean, a lot of these things get mitigated and overruled in the last minute, but there's other video sharing sites that you can use. But the most important thing is is to be diverse and be able to take much from many different sources. Mm-hmm. You can't be stopped if they can't monitor all your sources. Yeah. So but any one uh, website I can really focus on. <laughs> Yeah, I'm, I'm into so many websites. I don't become a fan of just one really. There are so you, you if you if you find certain sites that support your what you believe, or if you find certain websites that support the opposite of what you believe, you can kind of look to them for that information, mm-hmm. and you can understand their perspectives that way. I think that's an important way to look at it. Yeah. It's all in the strategy. It's all in how you do it. It's all in yeah. your your strategy of information, your strategy of how you get the information for yourself and share it with others, and sharing it, resharing it with other people. let's go in the rabbit hole and uh, look what's uh, <laughs> going on. Uh, exactly. Uh, the rabbit hole goes deep. Well, thanks. Um, okay. <laughs> Thank you so much. All right. This was fun. Yeah. Oké, okay, dat was het dan voor, uh, voor deze week. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En uh, uiteraard zijn we de volgende week weer met een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio.